Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Vijfhuizen, vlakbij Schiphol, is het neerstorten van MH17 herdacht. Het is vandaag tien jaar geleden dat het vliegtuig boven Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Het meest emotionele onderdeel van de herdenking was het voorlezen van de namen van alle 298 slachtoffers door de nabestaanden. Mijn lieve zoon, Leon Wels, 39 jaar. Mijn lieve schoondochter, Connie Wels-Stuiver, 39 jaar. En onze geweldige lieve kleinzoon Sam Wells 10 jaar. Ja, verder waren er toespraken van onder meer premier Schoof... en werd er twee minuten stilte gehouden. Dat was om 18 minuten over drie, het tijdstip dat een raket het MH17-toestel raakte. In de buurt van Ens in Flevoland is een lichaam gevonden. Al dagen wordt gezocht naar een vermiste festivalganger van 34... die naar het festival Wildeburg ging en daarna in verwarde toestand verdween. De auto van de man uit Lochem staat nog op het festivalterrein. Daar zijn ook zijn schoenen gevonden. Vandaag is er met speurhonden en een sonarboot naar hem gezocht. Het is nog niet bekend of het lichaam van de vermiste man is. Op het vliegveld in Hilversum is vanmiddag een vliegtuigje neergestort. Het ging om een tweepersoons sportvliegtuigje dat neerkwam tijdens het inzetten van de landing. In het toestel zaten twee mensen. De een kon zelf uit het vliegtuig klimmen. De ander is er door hulpdiensten uitgehaald. Beide zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de slachtoffers gaat en waarom het toestel is neergestort is nog niet duidelijk. En in het Verenigd Koninkrijk heeft koning Charles vandaag de troonrede uitgesproken. De King's Speech. En dat is best wel een dingetje daar. Vooral vanwege alle bijzondere tradities die eromheen hangen. Correspondent Fleur Launsbach vertelt bijvoorbeeld over een gijzeling die vandaag heeft plaatsgevonden. Om Charles, koning Charles veilig te houden... wordt er dan ook traditiegetrouw iemand van het parlement gegijzeld in het paleis. Ehm, en die wordt dus in Buckingham Palace vastgehouden... terwijl de koning in het parlement is om de veilige terugkeer van de vorst te verzekeren. Nog zo'n traditie. Een deurwachter kreeg vandaag een deur in zijn gezicht gesmeten. Dat moet benadrukken dat het parlement onafhankelijk is.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 Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort heb je bij Blaricum 10 minuten oponthoud... door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Op de A7 Zaanstad Horen bij Purmerend door wegwerkzaamheden 10 minuten op onthoud. Op de N232 Amstelveen Haarlem bij Zwanenburg ook 10 minuten.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 But uh, it's something about baby girl just can't leave alone. Tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to Come me. On. looking. I never say a word. I know how niggas start acting tripping. I heard about that girl. There's no way, hey. Mm, well, they gon' fight over no day, no day. As you can see, but uh, I like your steez, your style, your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seats.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 hoe het dier het kind in haar zij beet. Rusland en Oekraïne hebben weer gevangenen uitgeruild. 95 Oekraïners zijn vrijgelaten in ruil voor 95 Russen. Amerika denkt dat IS zich weer aan het hergroeperen is. De terreurgroep heeft volgens de VS nu al meer aanslagen gepleegd in Syrië en Irak dan in heel vorig jaar.